uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanmiddag werden de 26 voetbalmannen bekend die met Louis van Gaal meegaan naar Qatar voor het WK. Hij neemt een paar nieuwe spelers mee, zegt voetbalcommentator Aman Afsaroglu. Opvallende namen zijn toch wel die van Savi Simons, eh, die voor het eerst is opgeroepen, de ster van PSV de afgelopen weken. En ook Jeremy Frimpong, ook hem kennen we niet zo goed, maar hij doet het geweldig in Duitsland bij Bayern Leverkusen. En ook hij zit er voor het eerst bij en gaat gaat dus naar Qatar. iemand die niet echt blij is, is Jasper Sillissen. De keeper heeft al meer dan 60 keer gekiept voor Oranje... en moet van bondscoach Louis van Gaal nu thuis blijven. Eh, ja, ik weet niet of jij wedstrijden ziet van Sillissen... maar die is de laatste weken niet in vorm. En volgens mij eh, eh, is, is nu het WK... En bij dat WK is, namelijk, is namens het kabinet alleen minister Helder van Sport. Als Nederland verder komt dan de groepsfase wil het kabinet opnieuw bekijken of ze meer mensen sturen. Het kan zijn dat de koning of Rutte dan alsnog de tribunes opgaan. Het kabinet trekt nog eens 110 miljoen euro uit om Oekraïners te helpen om de winter door te komen. Eerder werd al 70 miljoen beloofd aan het land in oorlog. Met dat geld willen ze de elektriciteit in Oekraïne weer herstellen en huizen repareren. De gemeente Amsterdam wil minder toeristen. Afgelopen zomer bleven er meer toeristen in de stad overnachten dan voor corona. En dat gaat ten koste van het leefplezier van Amsterdammers, vindt de stad. Eerder is al bepaald wat mogelijke maatregelen zijn. Bijvoorbeeld Airbnb Airbnb-overnachtingen beperken en de toeristenbelasting omhoog gooien. Tel jij je jaren af tot je met pensioen kunt? Nou, stratenmaker Henk uit Utrecht, die doet dat niet. Hij is 80 en denkt nog lang niet aan stoppen met werken. Wat vindt u leuk aan stratenmaken? Ja, mooi mooie dames ziet. Henk werkt nog net zo hard als de andere collega's. Zijn zoon werkt er ook en maakt zich af en toe wel zorgen om pa. Ja, ik heb al een paar keer gezegd stop ermee. En het wordt allemaal zwaar zat. Uh, eh, ik stop niet. Hij zegt, want ik kan niet thuis zitten. Nou, dus laat hem lekker meegaan. Ja, en tot je tachtigste werken, daar heeft Henk nog één advies voor. Niet te zwaar tillen en ook op zijn tijd een grapje maken. Het weer, het koelt vanavond en vannacht flink af. In het binnenland kans op vorst aan de grond. Morgen schijnt de zon flink, dan wel 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is alweer aan het afnemen. Nog wel een aantal files die opvallen. Die staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 10 minuten op onthoud. De A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad. Hier een kwartier vertraging. De A10 Watergraafsmeer richting Knopen ten Nieuwemeer. Dus met andere woorden de Ring Zuid richting Den Haag.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 Het Oekraïense leger is de stad Gerson binnengegaan. Op sociale media is te zien dat de militairen werden opgewacht door feestende mensen. De stad werd sinds begin maart bezet door Rusland. In Oslo hebben twee klimaatactivisten vanmiddag geprobeerd zich vast te lijmen aan het schilderij De Schreeuw van Edward Monk.